voor de zaak Millie Boele. Hij krijgt 18 jaar cel en tbs voor moord, aanranding, vrijheidsberoving en het verbergen van het lichaam. Verkrachting van het 12-jarige buurmeisje uit Dordrecht achterrechter niet bewezen. Volgens de rechter leidt Sander V. aan een persoonlijkheidsstoornis en is de kans op herhaling groot. Hij vermoorde Millie Boele in maart. Het kabinet erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de bestrijding van de Q-koorts. Commissie concludeerde deze week dat veel tijd is verloren doordat het beleid niet krachtig was. Commissie kwam met allerlei aanbevelingen, bijvoorbeeld dat het ministerie van Volksgezondheid meer de leiding moet nemen. Het kabinet neemt de aanbevelingen in grote lijnen over. De oud-bisschop van Den Bosch, Jan Ter Schure, heeft zich als jonge priester jarenlang vergrepen aan een minderjarige jongen. Dat blijkt uit documenten die in bezit zijn van NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Ter Schuren misbruikte de jongen samen met zes andere priesters op een jongensinternaat tussen 1948 en 1953. De zaak werd zeven jaar geleden afgekocht door het slachtoffer 16.000 euro te betalen. Het slachtoffer is inmiddels 76 jaar. Ter Schuren overleed in 2003. De complete inboedel van het voormalige landhuis van Dirk Scheringa in het Friese Driesum wordt geveild. Onder meer kasten, luxe meubelen en tuingereedschap van de oud-bestuursvoorzitter van DSB-bank gaan onder de hamer. Het landgoed zelf is al verkocht aan een vastgoedhandelaar uit Soest. Tenzij iemand zich aandient voor overname van de volledige inboedel, begint de online veiling dinsdag. Het weer. Vanavond daalt de temperatuur al snel onder nul. En vannacht gaat het licht tot matig vriezen. Morgen en zondag blijft de temperatuur in het noordoosten ook overdag onder nul.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 No, and since I got that hold off me, I'm living life now that I'm free. Yeah. Told me get my shit together, now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry that it didn't work out. I'm over so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. misunderstood. Back in the game, who knew I would? Oh, so fly, time I spread my wings. Loving myself makes me wanna sing. Oh, oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh. Told me get my shit together. Now I got my shit together. Yeah. Now I made it through the weather. Better days are gonna get better. I'm so sorry, sorry. that it didn't work out. I'm over. I'm so sorry, but it's over now. The pain is gone. I'm putting on my sags. O L O S S O L O S S O L O. I'm living my life and got stress no more. I'm putting on my shades to cover up my eyes. I'm jumping in my ride. I'm heading out tonight. I'm solo. I'm riding solo. I'm riding solo. I'm riding solo. Solo. I'm feeling like up solo. goedemiddag en welkom bij het weekend in. Jouw vaste prik op de vrijdag, middag en avond. Niels, hoe gaat het met je? Goed. Mooi. Ja, ja, ja. Altijd, hè? Ja, gelukkig wel. Met een goed persoon gaat het altijd goed. Ja, daar eh, geef ik geen commentaar op. Ah, dat maakt niet uit. Bij mij is het goed persoon gaat altijd goed. Vertel eens, welke plaatjes hoorden we net? Riding Solo van Ayes en ja. Eh, nieuw New New New van Bob Sinclair. Oh, lekkere nummers zijn er toch? Zeker. Ja, we hebben een volle uitzending. Namelijk, we hebben straks Barbara Barend aan de telefoon. Iedereen kent haar denk ik al hier. Ja. Toch? Ja. En... Um, de voetbalvrouw. Ja, de voetbalvrouw. Ja, voetbalvrouw. Is het dan een voetbalvrouw? Nee, maar... Ja, het is niet de vrouw van een voetballer, maar wel een voetbalvrouw. Oké. Snap je het? Nee. <laughs> We gaan het aan onszelf vragen, zullen we dat doen? Is goed. Gaan doen. Zij presenteert het eh, programma Helden op RTL 7. En het blad Helden heeft zij. Ken je dat? Nee. Oké, okay. nou, dat ken je dan ik wel. Even op deze week. Barend en Barend. Barend en Barend. Op de televisie. Leuk programma is dat ook. Ik heb het gezien. Ja. Ik niet. Oké, mooi. Eh, en we hebben iemand van het Consult. Meteor Consult even uitleggen. Dat is eh, een, eh, net als het KNMI, een weerstation. En wij hebben daar meneer Tom van der Spek van aan de telefoon. Gaat heel leuk worden, denk ik tenminste. Want ehm Niels, wat betekent sneeuwjacht? Geen idee. Jacht naar sneeuw. Nee. Weet jij het? Nee, ik had ook zoiets van dat ze gaan zoeken naar sneeuw wanneer het hier komt. Ja? En hoeveel en zo. Oké. Dat had ik een beetje. Nou, het antwoord gaan we zo horen. We gaan eerst luisteren naar het volgende plaatje. de vrijheid, de actualiteiten en de muziek. Dit is je weekend in met CFM. Ja, en daar zijn we weer. Ehm, we hebben natuurlijk elke week bijna een weekendhit of weekendplaat. En deze week is het van de Black Eyed Peas een plaat. Hun eh, album komt 30 november uit. Een heerlijk album. Wat, wat, wat ik van de t heb gehoord, is dus echt goed. En uh, Niels, ja. wat vind jij eigenlijk van de Black Eyed Peas? Ah, leuke groep. Ze maken leuke muziek, vind ik. Dus, eh. Ja, jij? Kevin? Ja, <clears throat> Sommige nummers zijn niet zo heel erg vet, maar 9 van de 10 nummers wel. Ja, en we hebben eventjes eh, we hebben even research gedaan. En we kwamen eh, op YouTube het volgende filmpje tegen. Niels ook. Eh, ja, zal ik hem aanzetten? Zet hem eens even aan. Let the beat Ja, dat was eh, een compilatie van een paar hits van de Black Eyed Peas. Uh, eh, Eén hit zat er niet bij. Welke denken jullie? Is het jullie eentje opgevallen? Eigenlijk de grootste. van hun nieuwe album. Nee, niet die... Eh, <laughs> nee, van, van het vorige album. Nee, mij is helemaal niks opgevallen. Nee? Ik vond ze wel alle tien heerlijke nummers. Meet Me Halfway zit er niet bij. Rock ja. Body. Ja. Um, <clears throat> wat nog meer? Ah, jullie noemen hem niet op. Echt de grootste. De grootste van het vorige album. Ja, met die bal. Die bal? Nee, um, Niels, wil jij het? Pump of zo? Pump Nee. Don't lie. Ook niet. Zal ik het zeggen? Nou. Ehm, ja, nu ben ik vergeten. Um, hoe heet nou? <laughs> Nou, laat hem horen. <laughs> ik heb hem niet bij me. met, met, met Monday, Friday, Saturday, Sunday. I've got a feeling. Ah, oh, ik moest er even over nadenken, sorry. Ja, dat geeft niet. Dan vraag ik jullie eh, in een Uh... Maar in geval, om een lange discussie kort te houden. Ja. Dat is een hele, is een Johan Cruijff eh, uitspraak. Hebben we een nieuwe nummer, dat heet The Time. En ja, The Time, waar ken je dat van? Waarschijnlijk een hele bekende film. Heel veel meisjes vinden die film ook heerlijk. Notebook, hè? Ja. Jij ook of niet? Ik vind die film helemaal niks, want het gaat over dansen en ik en dansen gaat niet goed samen. Niet? Nee, totaal ah. niet. <laughs> Oké, nou laat horen. Nou komt hier. The Time van de Black Eyed Peas.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 Oh, oh. No one can do Here you go. Baby, I like it. The way you move on the floor. Baby, I like it. Come on and give me some more. Oh, yes, I like it. Screaming like never before. Baby, I like it. I, I, I like it. Honey, come on, fiesta, forever. Girl, please excuse me if I'm misbehaving. Oh. Trying to keep my hands off, but you're begging me for more. Round, round, round, baby, low, low, low. Let the time, time pass, cause we're never I'm a Miami boy, you know how we play. I ain't playing with you, but I wanna play with you. Get me, got me good. Now watch me. Woo! It's a different species. Me and DC, let's party on the White House lawn. Tiger Woods times Jesse James equals Pitbull all night long. Wake up Barack and Michelle, let them know that it's on. <laughs> Pa' fuera, pa' la calle. Dale mamita, tírame ese baile. Dale mamita, tírame ese baile. I see you watching me, you see me watching you. I love the way you move. I like them things you do like. Don't stop. I'm shaking my love. I Like It van Enrique Iglesias. Heerlijk nummer, heerlijk nummer. Ja, Enrique. En aan de telefoon hebben we als het goed is Barbara Barend. Dat klopt, dat is helemaal goed. Goedenavond Barbara. <laughs> Goedenavond, ja, goedemiddag nog hè. Middag nog, inderdaad. Ja. Hoe gaat het? Goed, goed, helemaal goed. Kijk, dat is mooi. Mooi om te horen. Ja, met jullie? Ook lekker. Ja, lekker. Lekker hoor. um, <laughs> ja, Weekend Barbara Barend niet? Iedereen eigenlijk, denk ik. Ja. Wie, wie jou niet kent, volgens mij kent iedereen jij, jij productie. wat jullie willen. Nou, Barbara, Patrice van RTL 7. Daar uh, eh, presenteert een voorbeschouwing als het goed is, Barbara? Ja, dat klopt, ja. Altijd gezellig. Interviews na afloop. Ik ga morgen naar um, ehm, AZ, Heerenveen. En zondag ga ik naar de Graafschap. En het is mijn laatste weekendje. En daarna ga ik eh, met verlof. Dus ja. nog eentje werken. Ja, want je bent zwanger, hè? Oh, ja. ja. Dankjewel. <laughs> Alvast. Ja, ehm, je zegt uh, eh, AZ Heerenveen. Dat is volgens mij Gert-Jan Verbeek die uh, Heerenveen weer ontmoet. Ja, dat Ajax en Twente gewonnen. Wel, Ajax heel goed gespeeld. Twente had hij veel geluk. Maar eh, ja, het is toch heel knap. En Heerenveen, die er maar nog niet zo goed. is wel te hopen, toch? Programma, Barend en ba het, is nu al zondag opname. Nog één opname. Daar helemaal niks meer doen. Dus we hebben nog een paar op. <laughs> En dan... Daar. ga ik maar alleen op op de kleine man eh, concentreren. Hoe, hoe is dat nou om een programma met je eigen vader te maken? Ja. Daar misschien, maar voor mij, als we aan het werk zijn, vader aan het werk ben. Ik vond het allebei leuk, want ik wilde eerst nooit met mijn vader samenwerken. Want dacht, ja, dan zegt iedereen weer, ja, makkelijk met je vader. Maar dat liep gewoon eh, lekker. En we, hadden, we hebben er allebei eh, plezier in. En we kunnen heel goed samenwerken. Het is soms zelfs zo stom. We kunnen een hele dag samenwerken zonder dat we aan elkaar vragen hoe het gaat. Dat kunnen we helemaal nog vergeten dan. <laughs> spreken. Maar dat gaat eigenlijk heel lekker. En het belangrijkste wel, denk ik, als je samen een programma maakt... is dat je elkaar eh, een beetje vertrouwt. Dat zullen jullie ook wel kennen. Dat je elkaar eh, iets moet gunnen. Ja. ja. Nou ja, en als je vader en dochter bent, is dat natuurlijk... Eh, Wat makkelijker. Helemaal aan de orde, ja. Ja, want wie kunnen we nog verwachten in, in Barend en Barend eigenlijk? Ehm, nou, we, hebben, we nemen zondag op met Klaas-Jan Huntelaar. Oh, oh. Leuk, leuk, Ja, en als het goed is, komt Affelaai nog langs. Zodra die rond is met Barcelona. Nou, is dat nou ehm, helemaal zeker al bijna? Want ik denk dat jij daar wel wat meer van weet. Nou ja, het is zo goed als rond. Maar wat ik begrepen heb is dat zijn... Ehm, ehm, hij is er zo goed als uit. Hij moet eigenlijk alleen nog tekenen. Maar eh, waarom dat dan nog niet gebeurd is, is natuurlijk wel een beetje vreemd. Ja. Maar ik geloof dat ze bij Barcelona het liefst zo lang mogelijk even willen wachten... om niet onrust te krijgen of zo in de spelersgroep. Ik weet het niet precies. Maar hij, hij, is, hij is eruit, ook met Barcelona. De clubs zijn eruit, dus hij gaat gewoon daarheen. Oké. Want ehm, hij, ehm, ja, hoe zeg je dat? Hij is zeg maar wel, eh, het gaat zeg maar wel door. Ja, ja, het gaat door. Hij gaat naar Barcelona. Ja, ja, de clubs zijn er al uit. Hij is er ook wel uit. Het moet alleen nog getekend worden. En daar schijnt Barcelona nog heel even mee te wachten. Het liefst volgens mij tot aan de winterstop. Maar ik hoop natuurlijk wat eerder. Want dan kan ik hem nog eh, ja. Barend en Barend verwelkomen. Want, hij kan dan rekenen op een basisplek, basisplek of niet? Ik denk het niet. Wat denk jij? Ik denk het ook. Ja, het, is een, het begint een goede speler te worden. Want ik zit altijd bij het Nederlands elftal dan. En dan moet ik hem eigenlijk niet. Maar de laatste wedstrijden is hij echt goed. Maar ik denk niet dat hij het eh, kan opnemen tegen Iniesta en zo. Want Nee, nou ja, hij is natuurlijk wel een type voetballer voor. Eh, eh, hij is natuurlijk wel heel technisch, hij past er wel bij. Ja. Maar ja, het, het, zou zomaar kunnen. Maar ik denk niet dat hij meteen al gehaald wordt van basisplaats. Dat verwacht ik niet. Nog niet ervaren genoeg. Nee, maar wat volgens mij krijgt hij ook wel... Nou, niet ervaren genoeg. Ik bedoel, hij zal eerst eens, denk ik, wat langer met die jongens moeten spelen en trainen. Ja. ja. Hij heeft ook volgens mij een contract voor vijf jaar gaat hij tekenen. Oh. Dus het is de bedoeling, denk ik, dat hij op termijn daar wel in de baas gaat spelen. Maar ik verwacht niet direct. Maar goed, je weet het niet. Hij kan natuurlijk wel geweldig voetballen. En wat hij heeft laten zien met het Nederlands elftal ook. Zo. Als hij betere voetballers om zich heen heeft, wordt hij veel beter. Ja, klopt. Er gingen geruchten dat hij... Um, dan is daarom vroeg ik die vraag ook. Omdat, omdat ze zeiden dat Xavi eh, waarschijnlijk iets minder speelt. Volgens mij doet hij dat ook. En dat ze daarom Affelay wouden hebben. Ja, nee, dat kan wel. Ze halen hem natuurlijk ook niet voor niets. Maar ik denk zelf dat die Nobel Barcelona is zo'n hoog niveau. Dat is het allerhoogste niveau wat er is. Dus ik denk dat dat nog wel eventjes... Ehm, dat nog even duurt. Maar goed, wat ik zeg, je weet het niet. Ik heb van de zomer het hele WK gevolgd. En hij was heel duidelijk op de trainingen van de reserves... was hij verreweg de beste. En eigenlijk even goed als de basis. En eh, hij, is, hij is gewoon een hartstikke goede voetballer. Dus het is wel, een eh, wel een geweldige overgang voor hem. Ja, inderdaad. Ehm, zou je ons nog wat meer kunnen vertellen over jouw magazine, Helden? Ja, nou ja, dat uh, dus ook met mijn vader. En we hebben in, eh, op het eh, volgende nummer is... Um, het uh, cover interview is met Mark van Bommel en zijn vrouw. En dat is een heel mooi interview geworden over... Um, ja, over het, we kijken natuurlijk nog terug op het WK. hij is ook heel openhartig nog over zijn periode met de Van Basten. En ook wel onthullend over die periode, over waarom het nou misging. Ja, die was wel moeilijk ja voor hem. Ja, dat was heel moeilijk. En daar vertelt hij heel openhartig over. Nou ja, zijn vrouw is natuurlijk ook de dochter van Bert van Marwijk, de bondscoach. Dus die vertelt daar ook wel over, over nou ja, de dingen die zij in eerste instantie moeilijk vond toen haar vader bondscoach werd. En ze zijn heel openhartig. Een heel leuk interview is dat geworden. En we maken ook de sportman en sportvrouw van het jaar bekend. Dat zijn bij ons de goudhaantjes. En daar hebben we grote interviews mee, maar dat is dus nog geheim. Ja. <laughs> En dan geen, we... geen primeur hier. <laughs> nee, nee, dan moet je me even nog later terugbellen. <laughs> nee, en ehm, we hebben ook een eh, verhaal over sport nou erfelijk. En dan hebben we een verhaal met de Koemannen en ehm, met Ron Berteling, de ijshockeyer en zijn zoon. En, en nou, met diverse anderen. Dus ehm, ja, we hebben eigenlijk wel weer een heleboel leuke en mooie en spannende dingen. Eh, en, we hebben ook heel mooi... Eh, Victoria Koblenko maakte eigenlijk altijd een interview voor ons blad over ehm, seks, sport en spelen. En die heeft een heel eh, openhartig interview, of tenminste Michael Bogert heeft een heel openhartig interview aan haar gegeven. Want die is sinds niet zo heel lange tijd, ehm, heeft zijn vrouw hem verlaten, ja. is single. Oh. En die is hard op zoek naar een vrouw. En dat vertelt hij aan Victoria. <laughs> Nou, mijn moeder is nog single misschien. <laughs> nou, wie weet. <laughs> Wie weet. Want Helden maakt meestal ook wel een interview met een voetballer waarschijnlijk. En dan zijn vrouw of een sporter en zijn vrouw. Ja, nou dat is dus in dit keer Mark van Bommel en zijn vrouw Andra. En, waarom doen jullie dat eigenlijk? Want ik vind het, ik vind het heel, heel leuk om te lezen. Nou, wij, zijn, ja, waarom we de vrouw ermee, of de partner er meestal bij doen, is je vraag? Ja. Nou, omdat wij het leuk vonden om ehm, eigenlijk een, een heel beeld te geven. Niet alleen maar, zoals we altijd zeggen, van het eh, winnende doelpunt of die gouden medaille. Maar meer, eh, wat kost het allemaal om dat te bereiken? Eh, wat, wat moeten ze daarvoor doen, voor laten? Wat levert het voor stress op daarna? En meestal kunnen de partners daar ook heel mooi over vertellen en over meepraten. En krijg je mhm. dan eigenlijk veel meer een inkijk in een sportersleven... Ehm, ja, in een sportersleven. Kijk, als ik jou wat vraag, geef jij bepaalde antwoorden. Maar misschien als je jouw partner of je vader of moeder vraagt... hoor je ook hele andere dingen over jou. Ja, ja dat is het dat vinden wij, dat is de gedachte erachter. En dat hebben we de eerste keer gedaan met Robin van Persie en zijn vrouw Bushra. En dat is ons eigenlijk wel bevallen. En het leuke is dat de sporters het ook wel leuk vinden. Die doen meestal, houden ze hun vrouwen zeg maar wel uit de publiciteit. Maar dan hebben ze iets van, nou dan doen we het één keer. En dan wordt er op een nette manier aandacht aan besteed. Dus wij vinden het eigenlijk altijd wel belangrijk om ook zeg maar, dat thuisfront te laten zien. Precies. Ja, want um, de foto's in jullie blad worden toch vaak ook wel gemaakt door de vrouw van Ruud van Nistelrooy? Nou, die maakt ook foto's van ons blad. Dat komt ja. ja. Dat is een van de fotografen. Ja, ja, we hebben heel veel. We besteden heel veel aandacht naar fotografie. En Ruud van Nistelrooy, zijn vrouw, doet altijd het item Huisje, Boompje, Beestje. Ja. is nu bij Arnold Brugging en zijn vrouw Inge geweest. Ja. En inderdaad, voor het vorige blad had ze ook heel veel foto's. Had ze Elzio Elia gefotografeerd. En eh, ze heeft ook wel eens foto's van Ruud zelf gemaakt. Dus zij fotografeert inderdaad ook voor ons blad. Want zo'n vrouw moet natuurlijk wel veel opgeven voor, voor de man haar carrière. Of zijn carrière? Ja, zij heeft eh, inderdaad geen carrière eh, ooit kunnen maken. Nee, dat klopt. En eh, zij heeft zelf gestudeerd, iets heel anders. Maar ze is op een gegeven moment een fotoopleiding gaan doen. Ja. En ehm, nou ja, via een vriendin van haar ehm, zijn ze eigenlijk bij Helden gekomen dat ze het leuk vonden om de huizen van topsporters te fotograferen. En dat heeft ook wel, wel hele leuke dingen opgeleverd. Het huis van Royston Drenthe, die nogal van, uh, van gimpen houdt, waar eh, gewoon 150 <laughs> paar gimpen stonden. En, nog eens twee keer zoveel petjes. En, eh, en met zijn zwembad en zijn lift en alles erop en eraan. Het huis is de jong. Ja, dat zijn natuurlijk wel leuke dingen om te zien. En zij komt daar binnen. Ze vertrouwen haar natuurlijk. Ja, ja want zij kennen het, of die kent Ruud van Nistelrooy dan weer goed, denk ik. Ja, en zij dus ook. Zij ja. kent Roos natuurlijk ook heel goed, omdat ze elkaar uit Madrid goed kennen. Dus dat is altijd wel een voordeel. Ja, want, uh, tot slot een beetje een vraag. Jij bent natuurlijk een vrouw in het voetbal, maar hoe ervaar je dat? Want is het soms moeilijk? Is, maakt het niet veel uit qua verschil? Nou, ik ben inmiddels, ik ben nu 36 en eigenlijk al vanaf mijn 22 e 23ste daarin werkzaam. In het begin was het voor sommige voetballers nog wel even raar, maar ik heb zelf op redelijk hoog niveau gevoetbald. Met onder andere Danny Lansaat, eh, tegen Martijn Reuser, <laughs> tegen Tarik Oulida, tegen Kluivert, eh, Dus het gaat wel mond op mond, zeg maar, dat ik kon voetballen. En dat ging heel snel. En daardoor ja. Ehm, ja, werd vrij snel geaccepteerd dat ik er dan verstand van had. En dat is natuurlijk altijd wat je moet bewijzen als eh, vrouw. En ik heb eigenlijk ehm, heel, helemaal geen last ermee van. Ik denk dat ik er tegenwoordig zelfs voordeel van heb. Omdat de mensen het wel leuk vinden. Ja, ik vind het eigenlijk een verrijking. Nou, dat het is toch een andere kijk op voetbal. Ja, en ik denk dat misschien andere vragen stel. En dat de mannen zijn misschien ook geneigd om soms iets andere antwoorden te geven. Ehm, dat, dat klopt, dat kan zeker zo zijn. En dat, eh, dat, ik probeer dat ook niet. Ik probeer niet als een man te interviewen. Ik probeer gewoon wel. Zeg maar, ja, ja. Ik zou het wel leuk vinden als er meer vrouwen ook bij komen. Want dat is best wel. Uh... Ja, want als, ik, eh, als ik kijk bijvoorbeeld naar NOS Studio Sport, de samenvatting, en ik hoor jou wat vragen, heb ik het gevoel dat ze veel meer eerlijker antwoord geven dan dat er een collega van jou staat. Nou, ja, goed, dat, dat, is, dat is leuk om te horen. Dat kan. Ik denk dat het wel een kwestie is dat uh, veel jongens mij wel eh, vertrouwen. En dat ze daarom misschien wat openhartiger zijn. En dat is ook wel wat ik probeer. En eh, ja, verder ehm, denk ik er eigenlijk zelf niet zo over na. Ik, bedoel, ik heb gewoon mijn eigen manier van werken. En, en, en inmiddels volledig geaccepteerd hier in Nederland. En, ja nooit iets of iemand die daar een, vraag bij stelt of een vraagteken bij zet. Dus dat is heel leuk. Ja, dan eh, de, de, allerlaatste vraag. Ehm, je bent zwanger natuurlijk. Ja. Wanneer verwacht je eigenlijk je kind? Rond welke, In de eerste week van januari. hey, leuk. Die ken ik. Wat zeg je? Die ken ik, daar ben ik ook... Eh, ja, wanneer ben jij geboren? 8 januari. Oh, nou ja, wie weet. <laughs> Dat zou allemaal kunnen. <laughs> Je weet maar nooit. Ja, vri eh, vriendin van mij die is ook dan uitgerekend. Oké, nou ja, dat, eh, dat zou heel goed kunnen. Dus ze hebben ook een steenboek. Ja. Die zijn een beetje koppig, geloof ik, hè? Nou... Hij heeft een behoorlijke kop inderdaad, hè? <laughs> Eigenwijs, toch? Ja, dat in ieder geval wel, ja. Nou ja, daar hou ik wel van. Kijk. Van mij mag dat. Mogen we echt hartelijk bedankt voor het interview. Ja, niets te danken. Jullie nog succes met je programma. Dankjewel. En Jij nog met de laatste weken. Ja. Oké, goed. Bedankt, tot ziens. Doei, En dan gaan wij nu uh, verder met het volgende nummer. Komt-ie. <laughs> Not again. Oh, this ain't supposed to happen to me. Keep rocking and keep knocking. Whether you tying it up or Reebokin', you see the hate that they serving on a platter. So what we gon' have, dessert or disaster? I never thought I'd be in love like this. When I look at you, my mind goes on a trip. kicking with my girl today. I used to be commander in chief on my pimp ship, flying high. Flying high. Till I met this pretty little missile, shot me out the sky. Oh, shot me out the sky. Hit to know I'm crashing, don't know how it happened, but I know it feels so damn good. Said if I could go back and drop the bullet. Now can you make it past your Caspers so we could finally fly off into NASA? You was always the cheerleader of my dreams. It seemed to only date the head of football teams, and I was the class clown that always kept you laughing. We were never meant to be, baby. We just happened. So please don't mess up the trick. Hey, young world. I'm the new slick Rick. They say I move too quick, but we can't let this moment pass us. Let the hourglass pass right into ashes. Let the wind blow the ash right before my glasses. So I wrote this love letter right before my classes. I could have got his ass. Someone is only average for advice. OMG, you listen to that, bitch. Woe is me, baby. This is tragic, cause we had it. We was magic. I was flying, now I'm crashing. This is bad, real bad, Michael Jackson. Now nah, mad, real mad, Joe Jackson. You should leave your boyfriend now. I'ma ask him. The good with the bad, happy and the sad. will you bring a better future than I had in the past? Oh, cause I don't wanna make the same mistakes I did. komt halen, vliegen in een lange rij. Onverwachts aan mij voorbij, heb ze net op tijd zien komen. Was weer half aan het dromen na een lange nacht. Aha. Voetbal kijken ergens in een kroegje verderop. Ik was al lang niet meer geweest en toen ze wonen was het feest. Eenmaal thuis weer aangekomen, zag ik door het weer de bomen en het bos niet meer. Aha. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk half dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets Al wil mijn hoofd nog even niet Een nieuwe dag begint, dus tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en alle man Pluk de dag, wees paraat Laat zien dat je bestaat Hou het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zeg het voor, zodat iedereen het hoort. Rustig even slapen is het allerbeste wapen. Heb al twee jaar vrienden zon tegen de oorlog in mijn kop. Zou het nog veel langer duren, waren dit mijn laatste uren op de wereldbol. Aha. Zonder sneetjes brood was ik waarschijnlijk dood Als ik vanmorgen niet meteen was opgestaan Gelijk naar buiten op de fiets, al wil mijn hoofd nog even niet Een nieuwe dag begint, dus tijd om weer te gaan Leef nu het kan, praat met Jan en alle man Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat Hou het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zegt het woord, zodat iedereen het hoort. Leef nu het kan, praat met jou en alle man. Pluk de dag, wees paraat, laat zien dat je bestaat. Hou van het leven, het leven houdt van jou. Ga eruit, zegt het woord, zodat iedereen het hoort.